van Kam met het Internationaal. De Gaza Humanitarian Foundation gaat weer hulpgoederen uitdelen... meldt de omstreden organisatie op Facebook. De Amerikaanse-Israëlische organisatie is sinds mei actief in Gaza. Sindsdien zijn op diverse plekken waar voedsel werd uitgedeeld mensen beschoten. Daarbij kwamen meer dan 100 Palestijnen om het leven. De voedselhulp werd daarna stilgelegd. Andere hulporganisaties hebben felle kritiek op de foundation. Ze zeggen dat die door Israël wordt ingezet om Gaza etnisch te zuiveren. De Colombiaanse presidentskandidaat Miguel Uribe... die gisteren werd neergeschoten tijdens een campagnebijeenkomst in Bogota... is er ernstig aan toe. Zijn vrouw schrijft op X dat hij wordt geopereerd en vecht voor zijn leven. Politicus van 39 is een fel criticus van de regering... van de linkse president Gustavo Petro. Hij is lid van de conservatieve partij Centrum Democraten... die nu in de oppositie zit. Burgemeester van de Colombiaanse hoofdstad zegt dat de schutter is aangehouden. Volgens Colombiaanse media gaat het om een jongen van 15. In België heeft de jongen van 16 bekend dat hij zijn moeder en zusje heeft doodgestoken. De van oorsprong Oekraïense vrouw en haar dochter werden gevonden nadat de brand was uitgebroken in hun huis in Haasrode, vlakbij Leuven. Ze bleken allebei meerdere steekwonden te hebben en de brand bleek te zijn aangestoken. Het is niet duidelijk wat het motief was van de jongen. Het gezin vluchtte in 2022 uit Oekraïne vanwege de invasie van Rusland. Hun vader bleef achter om mee te vechten in het leger. Jared Leto wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sommige slachtoffers waren minderjarig toen ze door de Amerikaanse acteur en muzikant werden benaderd, zeggen ze tegen het online magazine Air Mail. De 53-jarige Leto speelde in films als House of Gucci en Requiem for a Dream en hij is ook bekend van zijn band 30 Seconds to Mars. Het weer flinke buien, soms met onweer. Later vandaag vooral in het noordoosten buien.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 can pass the test. true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. heeft het. Alleen bij ZFM. those nights I try to pretend it don't hurt the way I pray someday that you will love me really completely just how I am so wrong.